Thank you. nooit dat ik een twijfje was. trots op en noemden het industrie. You don't aim at a particular spot in the room. That's where you should arrive. The whole point of the is voor alles wat is misdaan. Een hart van lood, over de wereld gedragen, met onze ogen gesloten, niet wetend welke vragen, niet wetend het begin, niet wetend het eind zolang een ander niet vragen. zijn wij het niet. Vertel het niemand. Hou je stil in de nacht. De onschuld als schild in het spel van de macht. Er is een vijand in een zwart-wit bestaan. Waar van lood, bij geboorte gezegend mijn hart van lood. God is music. We're here, yay! Friday night in the salon. It's uh, I, I have lost count. I'm not exactly sure if it's 13 or 14 or 15, but Friday night, late in the salon. Is I don't know how many years it's been. It's great to be back in this magical festival in this magical Ruigort, in this magical salon, with you magical people here tonight. And uh, I'm delighted you're here. My name is Quinton. Tonight is Quinton and Friends. Um, I'm going to start uh, with a, a, a, duo. We're going to do a couple of things, but before we do that, I, last year we had the idea to play with some of the beautiful musicians that we hear just now, with Heiko and Sharat. And, yeah, and we thought about going to India, and then we thought, how are we going to do that? So maybe I, I had a deep love for Bob Dylan. I thought, how about Bob Dylan songs with tabla and violin, like Bob Dylan goes India. And uh, actually, the festival didn't happen, but the idea stayed. And now, a year later, Heiko's here, and Sharat here, and Igor is here, and we thought, let's do a whole bunch of Bob Dylan songs. Yeah, so they're coming. Bob Dylan goes India and uh, and and and beyond. I don't know. Um, but uh, they will join uh, in a moment. First, I'd like to, uh, to play a couple of duets for you, and then we'll go into. We're just going to make a journey with Quinton and friends and with all of us here. All right? Two days ago, he didn't know he was going to be here. He's an incredible musician. He's a butterfly of the night, one of the kindest people that I know. He's wide open. There's no difference between classical music or pop or jazz or trance or whatever it is. Music is music, people is people, love is love. And please give a warm welcome for the one and only and delightful Jacob Bloy. de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten. Ze hebben niks meer te praten. Als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten geen dichter zou worden als de liefde niet bestond. Nergens zouden bloemen staan, de aarde zou verkleuren, overal gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan. Als de liefde niet bestond, dan was de hele vrije rij bedorven. De wereld was dan gauw uitgestorven. Als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen zou niet meer ademhalen als de liefde niet bestond. Geen appel zou meer rijpen, zoals ooit een paradijs. Als wij elkaar niet meer begrijpen, dan wordt de wereld koud als ijs. En ik zou sterven van de kou. Mijn adem zou bevriezen. Als wij elkaar zouden verliezen. Er is geen liefde zonder jou. yeah. And so many different suns. and soul. And we thought, he's going to come back to Lunchville. And sitting Lunchville, uh, we made it possible. He comes from very, very far, um, from, from New York City originally. He's here all the way from, from the States to be with us for a couple of days. He wrote something in English about Ruigold, which he pulled out of his high hat during Vroege Tongen. He, I asked him to do the poem and he goes, yes, I'll do it. He said, He's going to do it in Dutch. Good evening. No. need the glasses. Okay, Work with This is this this is het kanaal. The frequency in het op freedom. Het engagement waarom onze party. Het land lang om de smaak van de vrijheid. De bed, de bulldovers, het land gript, de hebzucht. Hier werd het overgebracht. Dit land, des homte, des plak. Rijhoog. 11 idee de confrontatie met de normality van Erdo. Zakelijk consulten gaan door en honger naast als. Er ontstappen weer. Waar muziek, waar muziek, lekt man uit naakt om te spreken. Waar dichters de geest o um sich te vermen. Ihr stand weg, wo een Tag, wo een weekend. Weekend, maandag, een jarenlang. Ons straatwand wiktert Jarvoer om oh, mijn meester <laughs> op een plek. Op zich naar een plek. Een plek waar resten halmaji udodonde, wote oder reng, pain und Macht bringen. Die legend, the legend van ein Arzt Chakra, Heirat. The folklore von der Nueve Welt von morgen. Het uitbericht van het gisteren van der beloven Welt. Wir sollen bester sein. Wir sollen all Urlen stoppen. Orlog. Orlog. Orlog stoppen. Orlog stoppen. Wir sollen in Friede geloben. Wir sollen die Menschen sehen. Hättest der Bodelin, that we, that they. you. stage. Big hand please for Igor Sharat en Henko Dijker. Oh ja, dat... Nee. Fijn dat je er bent. Wat gaan we doen? We zijn aan het afsluiten met de bakfietsband. Maar we hebben geen